Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet gaat gematigde gewapende groepen in Syrië financieel steunen in de strijd tegen IS. De regering gaat voor 3 miljoen euro aan hulpgoederen sturen, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. De gewapende groepen in het noorden en zuiden van Syrië krijgen van Nederland onder meer voedselpakketten, medische spullen, kleding, dekens en communicatieapparatuur. Het gaat nadrukkelijk niet om wapens. Met de steun wil het kabinet voorkomen dat strijders zich wegens gebrek aan middelen en alternatieven aansluiten bij IS of andere extremistische groeperingen. Minister Kamp neemt in juli een besluit over een gaswinningsvergunning voor Tulip Oil voor Terschelling. Dat schrijft hij in antwoord op de vragen van de Tweede Kamer. Kamp legt uit dat dat nog niet betekent dat er daadwerkelijk op het eiland naar gas wordt, gaat worden geboord. Waarschijnlijk is fracking nodig om het gas te winnen en het gasveld bestaat uit veel delen waardoor meerdere boringen nodig zijn. Bij fracking wordt onder hoge druk water met zand en chemicaliën de grond ingepompt. Voor de afvoer van gewonnen gas moet vanaf het eiland een pijpleiding worden aangelegd. Het is dus nog maar de vraag of het gas economisch winbaar zal blijken te zijn. Minister Kamp benadrukt dat de provincie Friesland en de gemeente Terschelling nadrukkelijk worden betrokken bij de besluitvorming. Zowel het eiland als de provincie zijn tegen de gaswinning. Voor het eerst sinds begin 2008 is de Amsterdamse beurs boven de 500 punten gesloten. De beurs sloot met een winst van ruim 2% op ruim 503 punten. De AEX was de voorbije week al een paar keer boven de 500, maar sloot daar telkens weer onder. De stand van vandaag is geen record. De hoogste stand van de Amsterdamse beurs bereikte de AEX in september 2000 met 701 punten. Dat was vlak voor het einde van de internetbubbel. Het weer. Vannacht kan het nevelig worden met een enkele mistbank. Minimumtemperaturen van 2 tot 5. Het koudst in het zuiden. Morgen eerst grijs, maar in de middag op steeds meer plaatsen zon. En het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen files op dit moment, ook geen aangekondigde snelheidscontroles... maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Alone, where we have walked together. I'll remember April and be glad. I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm, and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow. I'll remember April and you. The fire will dwindle into glow wishes for flames and love lived such a little while. I won't forget, but I won't be lost. luisteraars. Eh, zondagochtend 10 uur, tijd voor CFM Yes, En mijn naam is Auke Beuving. En het is vandaag eerste paasdag. Dus ik wens u in ieder geval een hele vrolijke Pasen. En het thema van deze uitzending is dan ook een beetje Pasen. En het voorjaar. Eh, we begonnen natuurlijk, zoals ik iedere uitzending begin als ik aan de beurt ben... met een nummertje van Calendar Girl van Julie London. I Remember April. En ja, hoe zou jij terugdenken over twintig jaar aan deze aprilzondag... met dit fijne zonnetje. Maar het is natuurlijk Pasen en dan kan je niet om net King Cole heen met Easter Sunday morning. was Easter Sunday morning, and Easter never looked so gay. Lovely ladies wearing new chapeaus, promenading with their bows. For his Easter Sunday morning and spring is dressed in her best clothes. Children wide awake since break of dawn, rolling painted eggs around the lawn. Neighbors on their way to church who call Happy Easter to all. Listen to my heart go down Easter bells above. For is Easter Sunday morning, and I'm home with the ones I CD, LP was het natuurlijk vroeger. Even kijken hoe die ook weer heette. Every Time I Feel the Spirit. En volgens mij is het een track die later... Het was een LP waar het nummer niet op stond... maar op een cd is het later een soort bonus track geweest. Orkest onder leiding van Gordon Jenkins. 1959 is het allemaal opgenomen. Ja, het is natuurlijk een jazzprogramma, dus er moet ook wat echte jazz in zitten. En ik heb eh, gekozen voor natuurlijk wat paasmuziek. De Easter Walls van Tore Johansen. Het eh, is een Noor, een Noorse trompetspeler. Uh, dat is van de cd 2007, de Rainbow Sessions. met op piano Viclex Toras en Ole Morten Vagen, bas. Mooi muziekje, de Easter Walls. natuurlijk eh, Toren Johansen zelf op trompet. Mooi nummer, ja. Pasen, misschien zit je wel aan het ontbijt met een... Eh, een vers glaasje jus, een croissantje en een ei. En ja, eieren, dat is natuurlijk bij de Pasen het eh, grote moment meer dan één ei mag zelfs met paas, heb ik begrepen. Dus wie weet. En ja, hoe zou je eitje willen hebben? Daar heeft natuurlijk Dean Martin een mooie song over gezongen. Mijn collega Peter, mede-presentator, begint altijd zijn programma met... Eh, How do you like your Eggs? Maar dan doet hij het altijd van Mulder en Mulder. En ik doe eh, eh, Dean Martin met Helen O'Connell.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 Eggs can be almost bliss. Just as long as I get my kiss. How do you like your How eggs in the morning? Like I like mine morning. with a kiss. I like mine with a kiss. Boiled or fried. I'm satisfied as long as I get my kiss. How do you like your How toast you in the like morning? I like mine with a hug. I like mine with a hug. Dark or the world's alright as, as long as I get my hug. I've got to have my love in the AM. Oh, the rest of my day is positively mayhem. I'm a regular monster. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss never frown. Aches can be almost bliss, just as long as I get my kiss. dat is natuurlijk een hele bekende. Maar hoe zou je eitje willen hebben? In ieder geval met een kus. Volgens Dean Martin en Helen O'Connell. Wordt trouwens ook wel eens gezegd dat het Helen vorderst is die dat zingt. Maar goed, daar ben ik niet precies achter kunnen komen. Op de plaats in ieder geval O'Connell. Dus ik ga ervan uit dat O'Connell is. Een uitermate bekend nummer. Uh, favoriet van Willem Duis vroeger ook volgens mij. Ja, hoe wil je eitje hebben? Nou, de, eh, hoe kook je je ei trouwens? De nieuwe wijze van eieren koken is misschien wel bekend bij je. Eh, je zet een ei, je doet de ei in, koud water een dekseltje op de pan en je laat het uh, opstaan op hoog vuur tot het water kookt. Zet je het gas af en daarna voor een ei 5 minuten en voor een ei 8 à 9 minuten. Dan heb je altijd je ei op de juiste eh, zachtheid of hardheid gekregen. Het nieuwe eierenkoken is dat. Nou, eieren kan je op verschillende manieren krijgen. En David Samuel Pike, een vibrafonist en marimba-speler... heeft sal ex gemaakt met zijn band. En dat klinkt als volgt. Hij heeft samengespeeld met Harry Mann en ook met Bill Evans, eh, Paul Blij, Kenny Clark. Nou, eigenlijk veel om op te noemen. Iets heel anders is natuurlijk, je kan een ei ook krijgen op een maniertje dat het uh, gescrambled, een scrambled egg. En wie daar iets moois over gemaakt heeft, een scrambled egg, Gary Barton en Friends. Tasset salad en scrambled eggs. Ik moet hem even opzoeken, momentje. maar hij komt eraan. Burton. En misschien herken je het wel. Burton and Friends, een cd uit 1997, Departure. Het nummer is getiteld Tossed Salads and Scrambled Eggs. En misschien heb je het herkend, want het is nog eens de, het is de titelmelodie van een tv-serie Frasier. Wat volgens mij eindeloos herhaald wordt. Vandaar. Maar een eitje kan ook nog op een andere manier. En sommige mensen prefereren als ontbijt ham en eggs. En Lester Young heeft dat op muziek gezet. vocaals. En dan heb ik gekozen Astrid Gilberto Lobby Spring. Uh, eh, Astrid Gilberto, Stan Getz natuurlijk op de sax. Nummertje uit 1964, maar het blijft mooi. En als, om eh, bij het voorjaar te blijven, misschien heb je al voorjaarskoorts, misschien ook niet... Eh, is Some Other Spring, en dat is een, een, nummer van Ben Webster... van de LP Quiet Now... En ja, daar spelen een aantal bekende jongens op mee. Billy Strayhorn, Coleman Hawkins en Hank Jones. het nummer Some Other Spring, Ben Webster. Een LP-CD uit het jaar 2000 alweer. Eh, ja, wat ga je doen op deze mooie voorjaarsdag, op deze eerste paasdag? Eh, blijf je lekker thuis of eh, ga je lekker het bos in of duin of ga je op visite? zit je nu aan je ontbijt of ben je bezig met de voorbereidingen voor een uitgebreide paasbrunch? Nou, ik zou zeggen, succes met alles wat je gaat doen. ja, tijd voor is wat vocaals. Blossom Dairy. Eh, ze zeggen het is eh, voorjaar. They say it's spring. When I was young, I lived in a world of dreams. Of moods and myths and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring. This feeling light as a feather. They say this thing. This magic we share together came with the weather too. They say it's May That's made me daft as a daisy It's May, they say That gave the whole world this crazy Heavenly hazy hue must be something more than a seasonal thing. Could it be spring? Those bells that I can hear ringing, it may be spring. But when the robin stops singing, you're what I'm clinging to It's merely spring. Then poets' plights are pathetic, though I'm poetic too. They say it's spring. For lovers, there's where the lure is, that evil thing. For which September the cure is, this they are sure is true. Though I know that it's so, that my fancy may turn in the spring with a though it was spring. That wondrous day that you caught me, darling, I thought we knew that it wasn't spring. Twas you Met haar toch wat eh, kinderlijke stemmetje, zou ik bijna zeggen. TC het spring, nummertje uit 1957. Ray Brown op bas, Joe Jones op drums. En zelf speelde ze natuurlijk piano. Eh, uit iets meer, iets kort geleden. Waiting for Spring, David uh, Benoit. een cd uit 1989. Waiting for Spring. Nou, we hoeven er niet op te wachten. Vandaag is het echt voorjaar, zou ik zeggen. Eh, de zon, schijnt, de wind valt mee. Eh, een prachtige dag om erop uit te trekken. En misschien ook wel een prachtige dag om in de file te staan. Ik weet het niet. de Amerikaanse pianist eh, David eh, Bainward. En eh, dit is van de cd Waiting for Spring, de titelsong. En oh, deze cd heeft ooit gestaan in de Billboard Jazz top 10, zou ik maar zeggen. tijd voor iets vocaals, tijd voor iets Nederlands. Nou, Nederlands met een tientje Grieks. Maria Marquesini You Must Believe in Spring van een cd. Cosmo cd 2010. hele mooie cd, goede pers gehad. Goede kritieken. Maria, daar komt ze. Oh. Marquesini Een, een Griekse die in Nederland woont en hier haar opleiding genoten heeft op eh, conservatorium eh, jazz, onder andere bij V. Klaassen. Eh, maakt mooie muziek, treedt ook regelmatig op in binnen- en buitenland. Ook wel nummers in het Grieks natuurlijk. Prachtige cd, Cosmo. ja, misschien ga je met dit mooie weer nog naar buiten. Ga je nog wat eieren verstoppen in de tuin of in het bos.